Ook wordt geprobeerd de herkomst van het geld te achterhalen... om te voorkomen dat er recht voor het witwassen van crimineel vermogen. PvdA-leider Samson weet nog niet of zijn fractie het kabinetsbesluit zal steunen... om 37 JSF-toestellen te kopen. Dat zei hij bij Pauw en Witteman. Samson wees op de kritiek van de Algemene Rekenkamer... die betwijfelt onder meer of de kosten binnen het budget blijven. Minister Hennis van Defensie zei in Nieuwsuur dat ze er zeker van is... dat ze de Tweede Kamer met argumenten ervan kan overtuigen voor de JSF te kiezen. In de metaalsector wordt vandaag in twee regio's gestaakt. Werknemers van bedrijven als VDL Netcar in Eindhoven en IAC Merwede in Rotterdam leggen het werk neer. De CAO-onderhandelingen tussen de vakbonden en de bedrijven zijn stuk gelopen. De bonden willen meer loon en betere afspraken voor de jongste en de oudste werknemers. Oud-neuroloog Janssen Stuur heeft ook in Duitsland ernstige fouten gemaakt. Dat blijkt volgens RTV Oost uit een onderzoek van Duitse rechters. Een 78-jarige Duitse vrouw die in 2011 een klacht tegen de arts had ingediend is na een behandeling door de omstreden specialist overleden. Janssen Stuur heeft in enkele ziekenhuizen in Duitsland gewerkt nadat hij uit Nederland was vertrokken. Die Duitse ziekenhuizen ontkennen dat Janssen Stuur fout heeft gemaakt, maar uit het onderzoek van de rechter zou dus wat anders blijken. Het weer, de wolkenvelden met regen en motregen trekken weg naar Duitsland.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 tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. I'm money going out on the town. Doing anything just to get you off of my mind. But when the morning comes, I'm right back where I started again 106.9 FM. Cause I don't wanna miss this. This opportunity will only come once in my life. My life, yeah. Sorry, sorry, sorry. I'm coming down to fix this. You should know how I feel. I know I got you twisted. See what you're bringing me, boy. It's priceless.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 Gert Kluk met het NOS Journaal. De Finse uitgever Sanoma gaat een grote ontslagronde doorvoeren bij zijn Nederlandse bladentak. Ingewijden melden dat Sanoma een aantal slechtlopende magazines in een sterfhuisconstructie wil onderbrengen. Alle redacties moeten bezuinigingsvoorstellen indienen. Het is niet duidelijk hoeveel banen er verdwijnen... maar Sanoma zal al collectief ontslag hebben aangevraagd... terwijl de vakbonden voor overleg zijn uitgenodigd in november. Sanoma wil niet reageren op wat ze noemt speculaties. Na het Wilhelminakanaal, Julianenkanaal...